Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Virgil van een recordbedrag van Southampton naar Liverpool. De club betaalt 84 miljoen euro voor hem. Daarmee is Van Dijk de duurste Nederlandse voetballer ooit. De verdediger werd 2,5 jaar geleden door Ronald Koeman naar Southampton gehaald. Maar in de laatste twee wedstrijden was hij daar niet opgesteld. Trainer Pellegrini was niet te spreken over zijn instelling. Tot vandaag was Mark Overmars de duurste Nederlandse speler ooit... Barcelona betaalde in 2000 40 miljoen voor hem aan Arsenal. In een huis in Arnhem is een grote partij illegaal vuurwerk ontdekt. Het gaat volgens de politie om ongeveer 250 kilo. Omdat het zo'n grote hoeveelheid is, is de explosieve opruimingsdienst erbij geroepen. Dat is volgens de politie standaardprocedure. Begin deze maand werd een straat verderop 100 kilo illegaal vuurwerk gevonden in een bovenwoning. Oekraïne heeft ruim 300 gevangenen vrijgelaten in ruil voor 74 gevangenen van de pro-Russische separatisten. Het is de grootste uitwisseling van gevangenen sinds het conflict uitbrak in 2014. De gevangenenruil is onderdeel van het akkoord van Minsk dat bijna drie jaar geleden werd gesloten. Enkele gevangenen gingen volgens Russische media niet mee naar het officiële uitwisselpunt. En ook een van de gevangenen van de separatisten weigerde terug te gaan naar Kiev. De politie heeft een verdachte opgepakt in verband met de dood van een vrouw in Tilburg zaterdag. Het is een man van 35 die in Breda is gearresteerd. Het lichaam van de vrouw van 58 werd zaterdagavond gevonden in een straat in de buurt van het centrum van Tilburg. Hoe ze is omgekomen is niet bekend. Het NFI doet vanaf vandaag onderzoek. Evenmin is duidelijk wat de relatie is tussen de verdachte en het slachtoffer. Het weer, het is bewolkt en vanuit het westen gaat het overal weer regenen. Vanavond hard wind, mogelijk stormachtig. Morgen vrij koud met 4 of 5 graden.